10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Paus Franciscus brengt volgende week een bezoek aan Griekenland, meldt de Griekse regering. De paus wil met eigen ogen de gevolgen zien van de vluchtelingencrisis, zegt een woordvoerder in Athene. Het Vaticaan bevestigt dat er contacten zijn met de Griekse kerk en de regering over een bezoek, maar dat een datum en de reisdoelen nog niet vaststaan. In Enschede is een vrouw van 27 opgepakt in verband met de poging tot brandstichting bij een moskee eind februari. Ze is de tweede verdachte in de zaak. Een 33-jarige man zit al langer vast. Hij gooide vermoedelijk de molotovcocktail tegen de gevel van de moskee toen daar verschillende mensen binnen waren. Het brandje kon snel door een aanwezige worden geblust. Het OM verdenkt de man van poging tot brandstichting met een terroristisch oogmerk. De vandaag gearresteerde vrouw zou bij de voorbereiding betrokken zijn geweest. Centrum voor Verslavingszorg Victas is failliet. De instelling is in financiële problemen geraakt door de vele behandellocaties en een duur nieuw hoofdkantoor in het centrum van Utrecht. De curator is in gesprek met kandidaten voor een doorstart. De 440 medewerkers hebben de afgelopen weken zonder loon doorgewerkt. Uitkeringsinstantie UWV neemt de loonbetaling nu over. Victas heeft 4400 cliënten die behandeld worden voor allerlei verslavingen. Deze week krijgen de huidige cliënten nog zorg. Nieuwe cliënten worden voorlopig niet in behandeling genomen. In Kroatië is de chef van de nationale politie opgestapt na een inbraak in het hoofdkantoor van het team dat de georganiseerde misdaad bestrijdt. De dieven maakten volgens Kroatische media in totaal zo'n 350.000 euro buit. De buit bestond uit in beslag genomen contant geld en 2 kilo goud. Hoe het de dieven is gelukt om in te breken in het politiekantoor is onbekend. Ook is niet duidelijk of ze hulp van binnenuit hebben gekregen. Het weer, vanavond trekt de regen naar het oosten weg en het wordt overal droog.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 Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain, chilly con sparkling champagne. Let there be birds that sing in the trees. there be love? Oh, love. Oh, let there be love. Let there be love. van twee uur van CFM Jazz. Mijn naam is Akko Beuving en we draaien nog een uur fijne klanken uit de jazzmuziek. En dit was natuurlijk Silje Nergaard die is wel bekend. De Noorse jazzzangeres. Opvallend zijn haar heldere, vaak als kinderlijk omschreven zangstem... en een hoog ontwikkeld zangtalent. Nou, daar kan ze het mee doen. Het, is een, zijn mooie klank. Ik vind, dit nummer kennen natuurlijk allemaal van uh, uh, King Cole natuurlijk. En eh, ja, als het dan gaat over kinderlijke zangstem... voor het, de klok van 11 liet ik nog een nummer van Diane Penten horen. Dat klonk echt een beetje kinderlijk. Maar dat was maar alleen dat nummer, want dat is verder een prachtige cd. Eh, ik had gezegd, ik zou wat 1 tjes draaien. En dat ga ik ook doen. Ik ga het 1 2tje draaien van Mac the Knife. En ik begin met Arturo Sandoval. Mac the Knife. Eens even kijken wie daar meespelen. Dat is altijd wel leuk om dat ook nog even te melden natuurlijk. Nou, dat zoek ik op. Ik ga hem weer starten. Moment. Mac the Knife, Arturo Sandoval, pianist. swinging eh, van de trompetist Arturo Sandoval... Eh, zijn niet de minste waarmee hij dit gemaakt heeft. Ik lees onder andere de eh, klarinetist Eddie Daniels, tenorist... tenor Ed Call, trombone Dana Tubu, gitarist Mike Stern... niet zo lang geleden een mooie cd gemaakt. En wat je, hier hoorde je flugelhoorn Clary Clark Terry. Ook niet de eerste, de beste natuurlijk. Uh, mooie muziek, Mac Maar dit is ook wel een hele mooie uitvoering van Mac en die komt van een cd van Nicholas Payton, Dear Louis, cd 2001. En de zang is van een, eh, een van mijn favorieten, Dr. John McTonive, Nicholas Payton. ability, dear. And it shows that worldly white. Just a jackknife as Nike did. And it keeps it Tawdry, Jenny Diver, Polly Peachum. hele geinige uitvoering. En, eh, ik luister graag naar Dr. John. Eh, tijd voor iets Nederlands zou ik zeggen. En ik kwam er weer een cd'tje tegen van eh, Mariska Veres. Mariska Veres Shocking Jazz Quartet. En eh, dat is een cd uit 1993. Mariska Veres kennen we natuurlijk allemaal als die zangeres... die eh, bij Shocking Blue dat nummer Venus zong. En <clears throat> met Shocking Blue allerlei successen had. En in 1993 heeft ze ooit met dit jazzgroepje een jazz-cd gemaakt. En dat klinkt niet onaardig. En dit is een, eh, een cover van een popsong, He's Not There. Mariska Veres. Verus. Shocking You heette de cd. 1993. Ja, klinkt heel aardig zou ik zeggen. En dat is een Nederlands product. Uh, dan kom ik bij een Duits product. En dat is een bandje. Dat kwam ik tegen op YouTube. Yaziki heette ze. Duitse band. En die hebben een promotie, een, eh, eh, ja, een cd uitgebracht. Dat had een grappig filmpje van de promotie van de cd. Die cd heet overigens 344. En daarvan draai ik het nummer You Stepped Out of a Dream. Mm-hmm. Russisch. En dat betekent eigenlijk eh, yes kinderen zou ik maar zeggen. Eh, de, de, formatie is 2004, dacht ik, opgericht onder leiding van... Uh, eens even kijken hoor, ik dacht zeker Bachman. Sascha Bachman heeft hem opgericht. En de band De Day is uit 2013, dacht ik. En, grappige muziek, een beetje bebop. klinkt niet onaardig. En wat ook niet onaardig klinkt, dat is, is even kijken, de muziek van... is Raymond Scott. En, en dat is hele bijzondere muziek. En er is een cd gemaakt van eh, Don Bias. En die heet Bugs. Daar speelt hij een soort eerbetoon aan eh, Raymond Scott. The Real Garden Blues. Dat nummer is overigens niet van Raymond Scott. Maar dat is van eh, de, de, twee jongens Williams. zijn geen broers. Even kijken hoe ze precies heten. Clarence Williams en Spencer Williams. En dat is een mooi nummertje. Don Bias, Royal Garden Blues. leuke muziek. Eh, ooit ook, eh, dacht ik, op een cd gezet door het Muziek van Raymond Scott. Ook een aardige eh, Kodak Chrome of zoiets heet. Die dacht ik uit mijn hoofd. iets heel anders en ook iets heel leuks. En er is laatst weer een, een, een, dubbel cd uitgebracht van de Four Freshmen. En daar zijn eigenlijk twee oude LP's van en op. De Four Freshmen en Five Trombones. En de, de LP The Four Freshmen en de Five Trumpets. Eh, de Four Freshmen, Amerikaanse eh, band. Een beetje barbershop-achtig. En eh, hij is leuke muziek. Ik draai het nummer Easy Street. En dat stond, dacht ik volgens mij, op de LP... The Four Freshmen and the Five Trumpets. Easy Street. Easy Street. I'd love to live on Easy easy street. Nobody works on easy street. Just sit around all day. Just sit and play the horses. Life is sweet for folks who live on easy street. No weekly payments you must meet that make your hair turn gray. When opportunity comes and can, you just keep on with your rockin' Cause you know your fortune's made And anytime you so desire There's a man that you can hire to plant trees So you can have shade on Easy Street I'm telling everyone I meet If I could live on Easy Street I wouldn't want no job today. So please go away, go away. live. Freshman, eh, opgericht in 1948. Eh, hebben door, zijn een beetje doorgezongen tot 1993, dacht ik. is de laatste met pensioen gegaan. Eh, ja, grappige muziek uit de oude doos. De Four Freshmen. En deze dubbelaar is dus net uitgebracht. De Four Freshmen, als je ervan houdt. Uh, dan kom ik bij Chris Boutet, een bekende jazz-trompetist uit Amerika. Laatst logeerde ik in de Verenigde Staten bij mijn nichtje. En toen zag ik op de kamer van mijn neef een grote poster hangen van Chris Boutet live in Boston. Toen dacht ik, hé, hey, dat is waar ook. Dat was een mooie cd. En, maar ik heb iets van een latere cd genomen. Een cd 2015 van hem. En dat is het nummer Let's Fall in Love. Trompetist natuurlijk. iets Nieuws. Eh, Lo, eh, Lo, Tavano, Franse, dacht ik. Eh, heeft onlangs een cd uitgebracht. For You, 2016. Is mooie muziek. en ik draai weer zo'n Frans nummer. Petit Pom. laisse aux autres le soin de rire. И нашли любовь в корнях Ну почему вы не хотели ходить по земле ваших предков? Ну почему вы не хотели видеть эту великую страну? Сама вы встали в тумане, далеко зимний, которую вы только желали. Яблушка. CD 2016. Dus allemaal redelijk recent. Uh, dan doe ik nog een 1 tje eh, we kennen allemaal die film van Clint Eastwood, eh, Play Misty for Me. En uh, dat is de Misty is een nummer, dacht ik, van Errol Gardner uit mijn hoofd. En ik begreep dat Clint Eastwood uh, eh, 25.000 dollar betaald had voor de rechten om dat in die film te mogen gebruiken. Maar Misty is een nummer wat door heel veel jazzmuzikanten gespeeld wordt. En ik heb eigenlijk twee uitvoeringen uh, opgezocht die ik zelf heel erg mooi vind. En dat is de eerste die ik laat horen is van Steve Ture van de CD In the Spur of the Moment. Komt-ie, Misty. Three, four. is een zeer fraaie cd geworden. In the Spur of the Moment. Het is eigenlijk de eerste release voor de, het nieuwe eh, label waar die uitkwam. Taylor Jazz. En eh, deze cd bevat eigenlijk drie stijlen jazz. Eh, wat ik gedraaid van het eerste deel, dan zie, hoor je, dat is een beetje de blues jazz, zou ik maar zeggen. Ray Charles op piano, Peter Turr op drums en Peter Washington bas. Mooi muziekje, Misty. Maar ik heb nog een hele mooie uitvoering en dat is van een totaal andere aard. En dat is Ahmed Jamal de eh, piano. En wie spelen er met hem mee? J Jamie Nasser bas en Frank Gant drums. Hetzelfde, Misty. prachtige uitvoering van Misty. Dat is jazz, eigen interpretatie. Eh, mooi, heel mooi. Eh, en dan kom ik weer iets bij uit het noorden, uit Scandinavië. Hebben natuurlijk geweldige jazz. Dit is Deens. En eh, deze dame heet Katrien Matsen. En dat is van haar eerste cd. I'm Old Fashioned. CD 1996 de Katrien Matzen Swing Quartet. En I Don't Mean a Thing draai ik. It don't Mean a thing if it ain't got that swing. Do bop, do bop, do bop, do bop, do do do do It don't mean a thing. All you gotta do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop, do bop. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. that swing. Do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that, Do that, do that, do that, do that, do that, do that, do that. Ja, Katrien Madsen. Mooi eh, gezongen. Leuk jazz. Zijn we weer aan het laatste eh, nummer toe van eh, deze uitzending van CFM Jazz. Eh, ik zou zeggen, vergeet niet, volgende week zondag 10 april... Koorbakker in eh, Jazz in Zandvoort, eh, de krocht. Half drie aanvang en zeer de moeite waard natuurlijk. ja, wat hebben we gedraaid? Ja, van alles oud, nieuw, door elkaar. Eén tweetje zou ik bijna zeggen. wat ik zelf leuk ontdekkingen vond waren Katerlijnen van Otterlo... en Mariska Veres met haar Shocking Jazz Quintet... Een cd uit 1993. Maar wat ook heel mooi is, en dat is een nieuwe cd... dat is een cd van Charles Lloyd en de Marvels... Eh, I, eh, I, Long To See You hated, En dat is eigenlijk een nummer van eh, You Are So Beautiful. Dat kennen we allemaal in de uitvoering van een hele bekende meneer. Joe Cocker zou ik bijna zeggen. Maar hier op bij de Marvel spelen een aantal bekende jongens. Bill Frisell, gitaar. Greg Lights. en Nora Jones zingt. Ah, eh, you are so beautiful. Ik zou zeggen, geniet ervan. Maak er een mooie zondag van. En de volgende keer heel veel jazz weer op de zondagochtend. Ik zou zeggen, tot ziens. You are so beautiful. Chris Lloyd en de Marvels. Oh ja, Chris Lloyd, saxofonist en fluitist natuurlijk.